is Radio 501. De volle laag. Lucien Geefkens. Geefkens? 501. Ah. Oh, ja. Mensen van horen, wakker en zwaar. Het is weer tijd voor de volle laag. En alle luidjes al daar op het web een flinke man. Die plaatje draaien zit weer voor u klaar. Met vaal t-shirt en vreselijk haar. Halve zolen, een gescheurde broek. Nou, dat valt wel mee hoor. Het is best een nieuwe broek. Ik wat je zegt, een ja. look. dat, dat dit een jingle is, hè, dat het niet altijd de exacte situatie omschrijft. Alhoewel we kant altijd proberen om alle beloftes weer waar te maken. Veel akkoorden, en eh, veel melodie, dissonanten, cacophonie. Wat oh, meer. Oh. Avantgarde. Oh, laat mijn moeder maar klassiek. Catchy liedjes en piano muziek. Nu modern en dan weer oh, antiek. Ja. Ach nee mensen, geen paniek. Nee, geen paniek. Op 5, 0, 1 klinkt het ook vandaag. De volle laag. De volle laag. De volle laag. Ja. Het is weer zondag. Oh ja, het is weer zondag. Ja, zo begin ik de uitzending wel vaker. En ik denk, ja, laat ik me gewoon aan de regeltjes houden. De regeltjes die bestaan in het dagelijks leven. Zoals dat is op planeet aarde. Even voor de duidelijkheid, u bevindt zich op de planeet Aarde. Welkom eh, bij de volle laag op Radio 501, een programma voor en door luisteraars en programmamakers. Ik ben een programmaopdrachthaven van de luisteraar. Of moet ik zeggen, joe, u. Nou goed, maakt helemaal niet uit. Joehoe. Mede mogelijk gemaakt door bhv4u.nl. Wilt u nou ook eh, dit programma mede mogelijk maken? Eh, stuur dan een e-mail naar eh, Sales. salessales radio 501.nl of uw aanbieding naar de volle laag ter attentie van radio 501.nl. Uh, Koepersweg. Wat is dit nou weer voor saaie kutopening? Dat komt, eh, dat komt door die muziek, mensen. Daar word ik helemaal weer eh, van streek. Ja. Ik begon over planet aarde en plotseling heb ik het hier over sales en mogelijk maken. Wilt u dit programma onmogelijk maken? Nou, stuur dan gewoon een brief naar de volle laag. Dat adres dat kent u wel. Het is ergens in Horen bij Blokker. Vandaag in de volle laag. Uh, Oh ja, internationale artiesten. Ja, op de radio hier in Horen, het je Bekend natuurlijk van de kruidnagel en de pepernoot. Presenteren wij vandaag internationale artiesten eh, uit Canada en België. Canada, ja dat België. Dat blijkt maar weer. Eh, Marina Marina en eh, Steven de Porter de porter. En dat uh, eh, over het koepoort. Je. Studio. Eh. Nou, vorige week begon het allemaal met anarchie. Omdat eh, mensen niet begrepen wat het was. Iemand uit Winterswijk. Notabene. En uh, ik geloof IJmuiden of zoiets. Een van de achterrol. en dat kan natuurlijk niet in deze tijd. Ik kreeg klachten van brievenschrijvers. We gaan geen namen noemen. Maar wel muziek draaien. En we beginnen vandaag met muziek. Heel erg kapitalistisch. Shopping van de Pet Boys. Kunt u thuis een beetje horen? Ik kan het wel horen. Ha, Oh ja, eh, dit zijn de Pet Shop Boys trouwens. komt hoor. to call maar zelf mee. S-H-O-P-P-I-N-G. Shopping. Ja, weet u wel welk nummer dit lijkt? Stuur dan even een mail met uh, onze van eh, eh, eh, eh, naar... eh. Oh, zeg nou Oh ja, eh, Radio 501 ter attentie van de volle laag met het roepbeteken Koepersweg nummer 1, 26 anonieme audio in Horen bij Bokker. Ja, en dat is natuurlijk muziek hier op Radio 501. En dat is ook muziek. Dit is namelijk een nummer geschreven door de Patch Boys. Even kijken. Ja, ik had natuurlijk eh, beloofd. Had ik, had ik wat beloofd? Ik had helemaal niets beloofd. Ja, Kakofonie en zo. Melodie. Melodie, ja. Nee, ik had eh, beloofd eh, aan mijn innerlijke ik dat ik vandaag. Eh, want ik heb echt gloednieuw materiaal, mensen. Gloed. Gloednieuw. Gloednieuw. en dat is namelijk een nummer van Jan Smit. In verband met de, de kredietcrisis heeft hij namelijk plaatopnames gemaakt in Griekenland. Hij was daar toevallig vanwege een uh, eh, Tros Muziekmiddag op het plein. Het is toch wel grappig dat dan eh, de Tros Muziekmiddag eh, op het plein dan weer georganiseerd wordt. Tros is trouwens een publieke omroep, wist u dat? Tros show op het plein was daar in Athene. Of nee, niet op Athene geloof ik. Het was in Rodos of zoiets. Nou ja, weet ik veel. Maakt het er maar uit. Het is toch maar dat Tros. En Jan Smit was daar in verband met de opnames van dat, dat tv-programma. En eh, toen heeft hij contact gelegd met een, eh, lokale producer. Eh, Miklos, geloof ik. En die lokale producer die heeft hem aangeboden om wat nummers op te nemen. Hij heeft wat materiaal liggen. En ehm, ja, daarop heeft... ja, Jan Smit kon daar niet, natuurlijk niet lang over nadenken. en hij kan natuurlijk sowieso nergens lang over nadenken. En het nummer, uh, ja, het, wilde zo gebeuren dat hij een nummer opnam in het Grieks. Hij heeft dat dus fonetisch op voorgelezen van papier. En ehm, het is zo fonetisch dat op de hoes van, de, van het materiaal, dus een verzameld werk, eh, daar staat dus in feite gewoon eh, alles in het Grieks. Dus ik weet ook niet hoe het heet. Maar het is Jan Smit. Dat hoor je ook heel duidelijk als je, eh, als je het nummer beluistert. Ik zou zeggen, let goed op. Hè? Want dit is echt uniek. Radio 501 draait Jan Smit, maar dan wel in het Grieks. En het is exclusief hier. Eh, het is echt net van de pers. Terwijl de telefoon gaat. Eh, en die ga ik straks even beantwoorden. Maar eerst Jan Smit. τραγούδια βρε ζωή χαλάλι σου Έμαθα πάντα πικραμένος να γυρνώ μέσα στους δρόμους και να γίνουμε τελάλι σου Έμαθα πάντα πικραμένος να γυρνώ μέσα στους δρόμους και να γίνουμε τελάλι σου χαλάλι σου Έμαθα πάντα πικραμένος να γυρνώ Μέσα στους δρόμους και να γίνουμε τελάλι σου Έμαθα πάντα πικραμένος να γυρνώ Μέσα στους δρόμους και να γίνουμε τελάλι σου Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk niemand minder dan Jan Smit in het Grieks, op zijn Grieks. Eh, met het nummer ehm, eh, N T NTE. En dan zo'n zo'n eh, zo'n dingetje met een, met een punt. En dan een A en dan twee lijntjes tegen elkaar als soort mikado. En dan een H en dan zo'n som, sommage teken. Ja, Jan Smit, ik had het nooit van je verwacht. Maar het is kennelijk toch, toch gebeurd. hier op Radio 501 was dat dus te horen. Het het, eh, het, eh, eh, het, materiaal van, van de week. Even kijken. Ehm, ik ben een beetje nerveus. Dus laten we even nerveus cabaret opzetten. En natuurlijk vanmiddag was daar op de radio 501 Café Chantal. En ik ben altijd een beetje nerveus dan. En dit is een nummer Asa... ja, hoe zou je dat even zeggen? Asa Nizi Masa hier op Radio 501. Nerveus Cabaret. Voor mensen masa, hacerse masa, hacerse masa, hacerse masa, hacerse masa. Don't think that you can fool us. We know that you're pretending to be asleep. I, I have never much like you. Hey sister, do you know what they say about us? Too much sex Too little patriotism. he was leaning out of windows, abusing all the noise it birds and you said, see if I don't slip to your throat, see your I don't steal your coat, and I'll be with up all of your roads to find yourself alone to Werkt het al op uw zenuwen eigenlijk? Ik zeg, werkt het al op uw zenuwen? ook eh, gezellige Canadese muziek meegenomen. Eh, uiteraard natuurlijk eh, voor onze gasten. Straks op het Varia Stage. Mooi hoor. Nishi Nishimaga is natuurlijk een klein verschil. Of een kleine wandeling. Of wat is dat weer? Naar Fedodo! dat ging over kliekjes en dat ging over... Ja? Ja, dat ging over kliekjes. En over Fedodo. wat is eigenlijk Fedodo eigenlijk? Het zal iets met Frans te maken hebben. En dat dan iets met fe, zeg maar, maken. En dan dodo. Maar ja, wat dan dodo is, weet ik niet. Misschien eh, is het een... Nou, het is een overleden vogel. Maar het is natuurlijk ook een tweeletterig woord. Eh, maar dan twee keer. Um, dat staat even, uh, laat toch even in het midden, dat we even een oude plaat voor je hoofd eh, niet gaan draaien. Maar wel een oude Ramsplaat. Terwijl de plaat aanloopt, gaan wij luisteren naar een nummer geschreven door artiesten die ook wel door het leven gaan als De Cult. En heel occult is het niet, het is eigenlijk gewoon heel naturel. Hier op 501 is dit het nummer Dirty Little Rockstar dat is maar even een eh, uitspraak gedaan over een willekeurige rockster. Wat in het Engels ook wel vertaald wordt als rockstar. A rockstar. gaan nog de, eh, de, de brievenrubriek even doen. Ik heb wat brieven gehad. So you be a little rockstar. Dio. You live paper. You slave, be a media heel and black man. shooting sapphires fucking radio 501. vies liedje eigenlijk. Inderdaad, hier op Radio 501. Vies liedjes, Dirty Little Rockstar dat je bent. Mm -mm. Ruiken met z'n allen in de postzak. We ruiken met z'n allen in de post. We ruiken met z'n allen in de duiken met z'n allen in de duiken met z'n allen in de postzak. Wat zulde de postbezorger vandaag met zich mee? hey, was ik ook zondag? Oh, talloze brieven in de postzak. Van oze lieve mensen en oze lieve mensen en oze lieve mensen en de vuilbak. Oh, alles weer gestuurd naar 501. 501? Ja, 501! Ah! Ja. Ook vandaag weer eh, post. Eh, om over naar huis te schrijven. Maar ik kan natuurlijk ook je post eh, naar de voorlaag sturen. Eerder genoemd adres bij Blokker. Nee, ik had even een brief gekregen van Dirk Hanneman. Grappige naam, Dirk Hanneman. Dirk Hanneman uit Zierikzee. hey, dat hebben, we hebben meer fans in Zierikzee. Oh ja. Oh ja. Hahaha. <laughs> En eh, Dirk Hanneman uh, oefent altijd op de woensdagmiddag eh, de doedelzak. Ja, ik wil het even goed zeggen, doedelzak. en dat zorgt altijd voor veel hilariteit bij de buren. Ah oh nee, overlast bij de buren, wilde ik nou even zeggen. Overlast bij de buren, omdat Dirk Hanneman dit dan doet. terwijl de kinderen net thuis komen van een lange dag naar school. Maar ook bijvoorbeeld als net het journaal is begonnen van 8 uur of het late journaal. En eh, Dirk eh, zou dus wel graag een beetje in ehm, wat meer rust eh, willen genieten van de muziek. Zeg maar wat meer intiem. Wat meer op een manier dat je zegt van... Dit is de manier waarop ik van Schotse muziek wil... want daar gaat het om natuurlijk. Schotse muziek wil genieten. En daarbij constateert hij dus ook dat behalve dan af en toe het Schotse volklied, dat er nooit eens een keer Schotse muziek door is. Op de radio. En hij moet, eh, ja, dat, eh, dat, dat is Schotse scheef en dat wil hij even rechtzetten. Nou hartstikke goed. Mooi, dankjewel Dirk Hanneman voor deze aanleiding om toch nog een keer wat eh, gezellige Scottish Reels eh, te draaien. Toevallig eh, vraagt hij ook om een nummertje, dat heet Scottish Reels, hier op Radio 501. En niet minder dan de uitvoering door The Max. En dat is natuurlijk grappig voor mensen die thuis een Apple hebben. want het, ja, Mac, dat is natuurlijk hartstikke leuk en aardig, maar de Schotten waren veel eerder met deze naam. Dus ik zou zeggen, Mac is your hard out. Rot op en eh, ga eens even een andere naam zinnen. Want de Macs maken dus hier aanspraak op op deze naam. Niet uitgebracht op Apple trouwens, het Beatle label. Maar wel gewoon op CD en vinyl. Hier is Scottish Reels. Zonder... Eh, ja, misschien moeten we dat ook maar even doen. Eh, wat meer... Eh, doedelzakken. Maar dat komt nog wel even hoor. Even wachten. Ah, wat een vreselijke Riverdance muziek, maar goed. allemaal van Dirk Hanneman hè, uit Zierikzee. En doedelzak bij mee. Als je thuis een doedelzak hebt, pak hem uit eh, de, uit de zak. En geef hem van Jetje. Blaas maar die pijpen. Laat, maar, laat mensen maar dansen naar het pijpen van jou. Nou, wist u dat? De uitdrukking dansen naar het pijpen, dat komt van eh, pijpen als in fluiten. Ja, dan eh, blaas je op een fluit en dan ben je aan het pijpen. Nou ja. zoals niet in dit nummer trouwens. En eh, ja, nou, dat is net als met de rattenvanger van Hamer eigenlijk. Die kinderen dansen ook allemaal naar het pijpen van de rattenvanger van Hamelen. Kent u die nog? Zeg, kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Nou, als u nou even danst naar het pijpen van mij, of mijn pijpen, dan... Uh, kom je uiteindelijk eh, in Hamelen terecht. Tenzij je naar mij luistert. Want ik ga je natuurlijk niet de weg naar Hamelen vertellen. Zeg, potdorie. Moet toch even mooie wezen. Had ik al verteld dat we vandaag internationale artiesten hebben. En niet uit Hamelen. Eh, en Wouter Hamel ook niet. Want ja, die pijpt ook. Of nee, die zingt meer. Hè? Dat is meer zingen. Ehm, zwart allemaal. En ik baal ook wel een beetje van het gebrek eh, aan doedelzakken. En ik vraag ook af waarom Dirk Hanneman nou specifiek dit nummer wilde horen. Misschien is hij nou ondertussen gewoon eh, op de radio, eh, voor de radio bedoel ik zeggen, aan het tetteren. En dan zijn de buren net aan het eten en dan worden ze weer gestoord door de wel klinkende klanken van de doedelzak. Ja. Goed. Ehm, nee, maar ik wilde natuurlijk eigenlijk even eh, echt uh, hoor. horen. Eh, even kijken hoor. Nee, dat is niks. Ah, nee, dat is ook niks. Nee. Nou, ik vind het wel ingewikkeld dit. Misschien moet ik uh, volgende keer even voorbereiden dit onderdeel. Ah, hè? Mark en Watty, Body Wee, Jeannie McCall, Je kent het show via de Granny Afval Bas. Hier op Radio 1. 501, wat zeg ik? Radio 501. Ja, het dans je maar gezellig mee. Ik hoorde net nog een uh, doedelzak trouwens. Wel een beetje verwarrend. Kom maar op met die doedelzak careful now. Finny will Bonnie will Bonnie Jeannie I given her mother's engagement ring and a Bonnie we tapped the show. I met her at the Wanden in the hall. Oh, I was the best man and she was the belle of the ball. Ah, hè, daar is hij weer. Oh, gezellig transponeren. Transponeert hij maar mee. The rukt we holy terrors and the never still for lang. But I sat and listen every night while I sing to them the sang. I think we lass, a bonny we lass, as Bonnie we my call. I gave him my mother's engagement ring and I phony we got the show. I met her at the wedding in the cooperative hall. Oh, I was the best man and she was the belle of the ball. I find we lass, as bonny we lass, as Bonnie we my call. I give him my mother's engagement ring and a 40 me captain shawl. I met that at the Warden in the Uh... Hall. Eh, oh, I was the best man. Ja, wanneer wordt er nou van de bus afgegooid? Oh, ik denk dat het nu komt. Hoi, hoi. Cannot shove your granny off a bus. Hup, hoi. Wat een overgang trouwens. Granny shall your Granny off a bus? Oh, my Granny wears an awfully scratchy vest. Oh, my Granny wears an awfully scratchy vest. Oh, my Granny wears a scratchy. Granny wears a scratchy. Granny wears an awfully scratchy vest. Oh, yeah, Granny shall your Granny Nou. Oh, wat mooi. Hoor je dat? Transponeert aan het einde nog even heel mooi. Ja, ik dacht, eh, als we dan nou toch aan het pijpen zijn... Dans hij maar gezellig naar het pijpen van deze man. Egil Storbekken uitgekomen op His Master's Voice. Andere platen van Echo Storbecken, tussen Fleutel Vleter, De Leftrol, Troll, Vetje Volen, Spelmans Walsen, Tussen Rijnländer, Afskiet, maar goed. Gaat u even gezellig dansen. Was ik aan het meezingen? Oh, dat mag je helemaal niet, toch? Hé, hey, ik moet even een rubriek doen. blijven de internationale gast eigenlijk? Ze, moeten, ze waren toch al... Ik nog een keer mensen van straat plukken. Goed, dit was, uh, hoe heet je ook alweer? Egil Storbekken. En dat is wat anders dan je eigen bekken. Een eh, storbekken, zal dat iets met grote bekken wezen? Met Ragnar Danielsens en zo zie je maar weer wat je allemaal niet kunt horen op Radio 501. Anders had u wellicht nog nooit van deze muziek gehoord. En dat was nog steeds het geval geweest. Waar het niet dat u nu wel van deze muziek hebt gehoord. Haha. En uh, ja, en dan gaan we maar gewoon een rubriek doen. Ramsplaat, dit is dus zo lekker ramsplaat. Wat, eh, wat is hier? Jingle was slecht aan toe. staat. ramsplaat, dit is dus zo lekker ramsplaat. Ramsplaat, die voor een euro of wat naar huis gaat. Huis gaat. Oh, ze staan voor de deur hoor. Oh, wacht even. Ja, ik, ik moet een rubriek doen en tegelijkertijd moet ik ook nog de Ramsplaat passen. Ik, eh, er komen allemaal mensen binnen. Wat is het nou weer? Oh. En er is weer een muzikant in de studio. En, uh, oh, nou, uh, oh ja, Ramsplaat. wie is het eigenlijk? Jep, Jep. Ja, nou weet ik het weer. Natuurlijk Brent van de plaat Jep. Jep Hut. Jebbe de Hut. Jeppe de Jeppe de Jeppe Jeppe de Even kijken hoor. Even kijken. Zullen we het gaan draaien? Jep. God, wat flauw allemaal. Nee, het nummer dat we gaan horen is uh, nummer 7. Uiteraard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Young and Supernatural. Hier op Radio 501. Oh, ik hoorde net uh, allemaal internationale gasten binnenkomen. Kijk hoor. Maar wat kunnen we hierover zeggen? Are they young? Are they young? And strapping in the lamplight, sighing, changeling. In the lamplight, sighing, changeling. And the wind comes and brings in fairness to destroy and to keep. Oh, ja, en dit is dus, uh, even wil zeggen, wie is het eigenlijk? Maar kijk er even naar. Dit is uh, Jep. Jep. En, kijk hoor. I guy like, I like. Orbit. Uh, young and separate. Ah, she's only 15 uh, eh, charming gelding of her own laughter. She brings in archetype into the shards of the... Waar is ze nou eigenlijk? Ik helemaal van mijn apropos. Houd ze op. Ik moet even Canadese muziek gaan draaien. Ah. Ga er even naar luisteren gewoon. Ik heb er een gezin in. Ah. Gaan we even gewoon luisteren naar de Ramsplaat. Nieuw in de Ramsmaat Parade. There are bottles that ring song of the night as they kicked across the pavement. shards of the supernatural. kutplaat eigenlijk. Nou. Toch heeft u hem helemaal afgeluisterd. Ja, dat komt omdat u naar de radio luistert en ik het programma maak. Even kijken. Uh, ondertussen was ik even wat mensen aan het spreken. Oela uit eh, eh, Letland. Dat is toch Let Lithuania? is toch Letland? Kan mij schelen. Firewater. Dat is ook een plaat. En, ehm, en ik dacht, nou ja, waarom draaien we niet gewoon Borneo? Ja, want we hebben alle landen nog niet gehad. Dus dan beginnen we gewoon eerst met Borneo. Borneo. En, en daarvoor hadden we natuurlijk eh, Noorwegen. Daarvoor hadden we Canada. We hebben ook Canadese muziek gehad. En wat hebben we nog meer gehad? Eh, ja, nou, van alles nog wat. Wist u trouwens dat uh, Jep uit Leamington komt? En als u nou meer informatie wilt, moet u even een brief sturen naar Radio 501. En dan kunt u daar een kaart invullen. Krijgt u een kaart thuisgestuurd, kunt u invullen. Krijgt u nog meer informatie over Jep. Dus het is wat omweg maar ja, dat is nou eenmaal hoe het werkt. Goed, Borneo. Uh, om mee te beginnen en om mee door te starten. Waar mag ik? Ja? Nou, hallo? 3 minuten 33 duurt het nummer en dan is het weer voorbij. Borneo. Oh, well, I ain't gonna live in your world no more. Ja, het land waar we het over hebben. En zo is daar ook weer een lied over geschreven. Over het land waarover wij het hebben. En wel door Highway Station. Vorig jaar stonden ze nog in een grote prijs. En ze wonnen daar geen grote prijs, maar wel een muzikantenprijs. En dat hoor je natuurlijk terug in het gitaarspel dat terugkomt op deze plaat. Hoe heet het ook alweer? Oh ja. Ah. Ja, eh, eh, Highway. Highway. Eh, de uh, Land we talk about. Highway Station natuurlijk. Halfway Station. Waarom heb ik het nou weer over highways? Het gaat er over halfways. Wat het allemaal. Wat is een halfway eigenlijk? Halfway, dat ligt toch in halfweg? Bij Zwanenburg of zo? kan klinken vanaf een halfway station. Ja, ik denk dat het toch over het nieuwe treinstation gaat in Halfweg. Uh, plaatsje bij Zwanenburg. Dat is uh, vanaf 9 eh, december is dat open. Ga dat zien, ga dat zien op er langs. terms with van Halfway Stations gaan we naar Royale Parken. Uh, eh, Wie? She. Wie she? En zo refereren we terug aan het hele nummer van Nerveus Cabaret. Hier op radio 501. Gaan we verder met Slung Low. I was slung low and so gung ho for anything to get me to start. I had my rock, I had my roll, but I couldn't find the spark. A flip, but a high five, a glimpse of the En dan krijg je een plaat voor je hoofd.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 Al zal ik je soms los moeten laten, omdat ik door jou slechts mezelf beperk. Ik wil weten waar je bent, wat je doet, waar je staat, want dan sta ik sterk. weet je nog gewoon helemaal van niets? Mocht je daar ooit achter komen, geloof me, dit betekent echt wel iets. Ik heb een hele hoop karaktertrekken, dus waarschijnlijk komt dit best wat onverwacht. Asmafonds wordt in januari Longfonds. We strijden tegen longziekten en willen gezonde longen gezond houden. Wilt u weten hoe gezond uw longen zijn? Doe dan de test op astmafonds.nl. Dan ziet u meteen of u risico loopt op de longziekte COPD. Ga nu naar astmafonds.nl. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privéchauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct Fly Emirates. Hello tomorrow. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. GW Stijl is de guru van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GW Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles aan AAP. Dit is Radio 501. De volle laag. Lucien Geefkens. 501. Ben je er klaar voor, voor nog een uur vol vermaak? Amusement en verstrooiing in de halfvolle laag. Op je mobieltje of je computer. Ieder geval 501, echte muziek Hechte radi radi radi radi radio piano. Blaasinstrumenten en drums komen allemaal voorbij hier in de halfvolle laag. Met je bord op schoot en al je eten in je kraag. Je schrik je toch dood, wat een halve zo. Veel herrie, zo luidt het devies hier op jouw radio 501. Zo opgaan. Dagje even rustig, ontspannen te dineren. Nou, dat is dus niet waar. Vandaag is onweer in de volle, volle, volle, volle, halfvolle laag. Nee, het wordt echt niet mooier. Ken vriezen, ken dooien. hondkronen kronen en tooien. Oh ja, joh. Ja, echt waar. Hij zit te klooien. Wat zo je. Met... Oh, wat moet nog een jingle opzoeken. Even kijken hoor. Nou, dit is waar je het moet doen, ja. Dit is waar je het mee moet gaan doen. Hoe, De volle laag, half volle laag, half volle laag of 501. Die platen liggen weer in de weg. Waar, waar is mijn geluid nou? Oh, daar ben, daar ben ik weer. Hallo, ben ik, ben ik op de radio? oh, ik ben op de radio, hoor ik net. Eh, oh ja. De volle laag op radio 501. Studio Sport is weer op TV. Holla, diner. Tijdens het diner. Ja, het diner. Maar de volle laag gaat gewoon door. Dus ik we weer waar ik hoor. Uurtje 2. Yeah, yeah, yeah, yeah, Waar is mijn corner eigenlijk nog even? En dit is Frans muziek. Jongens, wat is dit nou even voor pleuren, sorry. Uh, dit nummer wil ik gewoon niet horen. Ah, misschien ook wel. Eh, ah, dat is in ieder geval Frans. Ja, dat, we hebben natuurlijk gasten uit Canada. Dan moet je natuurlijk Frans muziek draaien. Ik heb ook nog allemaal Canadese muziek uit 1989. Uit 1989! Oh, ik ben niet meer boos. Ik ben in één keer boos. de sur le sable plat entre les rochers. Comme il chaud, c'est la fraîcheur des hautes eaux, que les algues se remettent à danser. Et moi je veux bien nager dans ces constructions enthousiastes et complexes. Ces dentelles molles et caoutchoutesses. Si les lourds savaient comme ici tout est léger. Vive la pesanteur, l'ardeur au ralenti, Les corps pâles s'étirent et s'enroulent sur des sofas translucides. Les perspectives se perdent dans des spirales de nacre. Les pinces découpent des formes imaginaires. Tout est calme et l'on marche sur les ondes. là où la cacophonie s'estompe, où tout nous parvient de loin, de derrière le grand filtre du monde. Là-bas, les gens, les objets se Où oui, de loin nous entendons cela. Les cris, les bruits sont secs car ici rien ne résonne. Sont-ils tristes ou gais Nous ne le savons pas, car la volonté n'arrive pas jusque-là. Franchement, tout cela nous dépasse, car ici tout n'est qu'insouciance. C'est une question de survie, de rêves inassouvis. À la prochaine marée, je consulterai la l'annuaire. J'éviterai le découvert, je resterai en pleine mer. Là où la cacophonie s'estompe, où tout est calme et l'on marche sur les ondes. parvient de loin. grand filtre du monde. Là où la cacophonie s'estompe, où tout est calme et l'on marche sur les eaux Où tout nous parvient de loin. De derrière le grand filtre du monde. nou mag ik nog meezingen. Oh, oh wacht, de radiodress is aan naast, maar dat is niet handig. waarom hadden maar die platen? Waarom gewoon een keer live muziek? Nou, inderdaad, dat dacht ik ook. Dus eh, ja, en de muziek vind je tegenwoordig op straat. zonder voor de bruggeman te spelen. Eh, dat is niet onder de brug, maar voor de brugman. Dit was trouwens Melissa Nadler. Het was buiten ook een beetje nat, dus ik dacht, nou ja, Melissa Nadler. Van de verzamelaar Volkoff. Ach, Volkhoff kom wel even op. Eh, ja, eh, muziek op Radio 501. En er is een jingle voor. Eh, die heb ik niet zelf bedacht, maar is er gewoon. En die jingle die klinkt ongeveer zo. Hé, hey, is vader Jacob steeds ook alweer kaal? Nou, die zou ik wel niet moeten nemen, denk ik. Live vanaf het Vader Jacob Stage. Hahaha! <laughs> Jezus, man. Ja, oh. Goedendag. Eh, eh, oh ja, maar nou moet ik Engels gaan praten, dus mogen jullie allemaal lachen thuis. <laughs> Ehm, ehm, even kijken. Ja, ehm, yes, you're on the radio right now. Excellent. This is the, the new old melody eh, live on the Vader Jacob stage. Wat is dat nou voor rare uitspraak? That's awesome, man. Thanks for picking us up yeah. off the street. You know, we were just trying to make some money out there, and this guy saw what we were doing. And cool. Yeah, yeah. I saw you standing on the streets, and I thought, well, it was a bit raining and stuff, so. Uh, so this is day two of our European tour. We haven't even started yet. Like part of our band's arriving tonight. Yep. Yeah, Devin, yeah. right? Yeah. Devin's, yeah. He's pulling into the train station. Yeah, he'll be there around twelve and. From California. From California, and yeah. so t- tell me, where are you from? I'm from Canada, Vancouver Island, Canada. Uh, I'm from Belgium. Oh, you're actually, oh, uh, can I allee, praten, manneke. <laughs> Yeah, but my Dutch is really crappy. Uh, and Devin, Devin's kind of from Canada and the United States. So it's uh, an all mixed band. Very mixed. But we all met on the beautiful Vancouver Island, and uh, yeah, yeah, we met last winter in Victoria where we would have these awesome kitchen jams all the time at our place and yep. oh. and then Stephen Stephen had to leave because his uh, work visa ran out. Oh, so oh really? <clears throat> Stephen and Nula came back to Belgium, and then Stephen's like, "Yeah, we gotta have a tour. Gotta have a tour." And yeah. me and Devin are like, "All right, yeah, let's have a tour in Europe." So now we're touring. We have 33 gigs in in uh, two months. Amsterdam, Bruges, um, uh, yeah, Belgium, Rome, UK, no, not in eh, Rome. Not oh, Rome, okay. Around oh. Torino in Italy. We're all the oh, way down there. Oh, that's cool. <laughs> Yeah. So you're the new old melody. Yeah, sure. Um, so I guess you're just recycling old melodies, or not? Um, I like. I really like the old timey stuff. I'm really into bluegrass, and you're another folk singer with wonderful yeah. modern folk, mm. and so we're mixing like old timey stuff with with yeah. like modern contemporary folk. Yeah, but I have I have a really hard time remembering other people's songs. I wasn't born that way, so I have to write my own, pretty ah. much. So it's uh, more like it's hard enough trying to learn his songs. <laughs> it's more of a necessity for you. It's totally a necessity. <laughs> okay, uh, you're going to play songs here, own songs. Yeah. yeah um, is it like new old melody songs or just own own songs? No, they're all new old melody they're songs. All, uh, yeah. They're all old songs. Well, they're all our songs. They're I all mean. new and old and yeah. Wow. They'll, they'll, I'm, like i will do one of mine. Marina's gonna do one of her hers, and then we're gonna do one of a friend of ours, which is just a really great tune. And De- De- Devin is that? No, not Devin. No. Oh. Not a friend. From uh, no. it's a Mike Raymer song. Oh. It's this uh, really cool dude out in Victoria. Wow. That's where we met. We met in his cafe. Yeah, he, we he met in his cafe, cafe so it's kind of like a tribute to yeah. yeah. to our meeting. Yeah, he really does a lot for the musical community out there, and it's a great place. Yeah, he's an incredible man. He's got these open mic nights that are like religious not they're not religious, but they're like a religious oh. experience. Yeah, they're he even so offered beautiful. to marry me to keep me in the country. Ah, yeah, that was a bit Hallelujah. scary. <laughs> All right, uh, what, what's the song called? This one's called Midnight Train, and it's about train hopping, sort of. like a million years ago. And the sun comes out and hums your name to the rhythm and the rambling of the rain. bush. We ran with our lives in our hands, up the rails to see another land. In a world condemned to labor and man, we flew like freedom was ours at last. Oh, look down there, how I wish you were here on the FF. without the monitor. Yeah. Um, yeah, we ha- we even added some extra uh, sound effects uh, in the studio here. <laughs> That's cool. Um, but just was so hot. Yeah. <laughs> um, but uh, what's the next song we, are going to do? Uh, the next song is called uh, "Temporary." It's a, a song that I've written. A temporary. Yeah. pins and needles in my arms from holding your heart, holding your heart morning after morning, never being wanted, wanted or kissed. Hair like this, I just like those matches drowning in rivers. Or how could we start? just fall apart. I always something in the way, but I was scared to say, cause I was falling for you, falling for you, falling for should have. I should have walked away. I should have walked away. yeah. Thank you very much. It should have been Thank you. temporarily, but this song should have lasted forever. <laughs> Thank you. wow time for the debut of the tribute to the cafe where you met. Oh, yeah, this yeah. is Mike's song. Awesome, and maybe you can do a bonus song afterwards. Sure. Oh, well, bonus song, as long sure. as Marina's singing. Yeah. yeah. Totally. <laughs> <laughs> anyway, what's the song called? It's called "What Will you, What Will It Mean When You're Gone," and he wrote it for his mom, that actually passed away last year. Ah. Cable, I'm sorry. just like sing the sweetest song. Thanks for yeah. having us. Beautiful. Ended in the gospel. Well, see you soon uh, uh, for a little chit chat about the coming uh, awesome. tour. For sure. And, let um, well, do something else. Also from the swamps, or at least uh, inspired by the swamps, is uh, this track by Speed 78. I'll see you in my dreams. Awesome. see you in my dreams. Hold you in my dreams. Someone took you out of my heart. Still, I feel the thrill of your tongue. Lips that once were mine. tender eyes that shine be alive, my only way to die. Doe het maar gezellig mee thuis. Ja, ja, ja. Ah, eh, oh, wacht. Ja, mensen. U weet natuurlijk wel dat mensen ook uh, naast muziek kunnen maken, kunnen deze mensen ook eh, praten. En eh, in dat kader zullen ze even door de microfoon gaan praten. terwijl we luisteren naar Welcome Wagon, sold to the Nice Rich Man. Oh, is dat zo? Eh... Kijk hoor, gaan we dat even technisch aanpakken? Ja, misschien heel aardig om dan even. Uh, even kijken hoor. Ja, even kijken. Gezellig, eh, romantische. Wat is dan weer? Ach. Eh, yes, en het, tegenover mij zitten er staan twee mensen. Marina Marina en Elf Hawk. <laughs> Hawk. Hi. Hello. Hi, how's it going? Um, how is it going? That's a really good question. Um, let me just uh, get back to that later on. <laughs> and uh, let me just get a nice romantic tune for uh, in the background. For our interview? Yeah. Not no heavy metal? Little heavy metal? What's, oh, it's not working. Oh, it's not working anyway. Heavy metal? What? <laughs> so, um, Aleph and Marina Marina. Yes. Um, so you just came to the Netherlands for your European tour? Yes, we did. And where can people uh, meet you guys. I mean, you're um, going to Amsterdam first? Yes. Yeah, on Tuesday we've got our first gig in Amsterdam. And uh, that's yeah. at the Nieuwe Anita. Yeah. The Nieuwe Anita. And. Uh, uh, you may kiss the microphone, by the way. I can kiss the microphone. Okay, we're playing at the Nieuwe Anita on Tuesday evening. And on Wednesday. Really nice place. On Wednesday, I believe we're playing at. I gotta check our tour schedule, but I'm, i believe we're playing at Jet Lounge. Um, and on um, Thursday, we're playing at Skek, and on Friday, we're playing at uh, the Molly Squat Cafe or something. It's all correct. It's all correct. Oh, I know that. <laughs> Oh, you got it right there. Why did Yeah. you testing me, man? Yes, it was just testing. Can I okay. go online here too at the same time? See <laughs> <laughs> our tour schedule. yeah, And sort after of. that, we're heading to Belgium and then the UK. You're going to in Bruges. Bruges. Yeah, we're playing in Bruges. Uh, at a beautiful art show. We're doing a lot of art shows in Belgium for one reason. And your hometown, Roeselare? Yeah. That's where I'm from. Yes, hometown. That's one of the reasons I'm speaking English right now because my Dutch is so crappy you wouldn't understand it. <laughs> and then you're going to UK, France, Switzerland, Italy. Wow. Germany, Austria, Czech Republic, Czech. And then uh, at February 5, you're going back to Groningen. Yeah, I'm not sure. Like, uh, like we, we planned these gigs and then, then we planned our flights, and we might have to skip that last one hmm. because Marina's <laughs> flying out of here. Ah. I have to go back to hang out with my dog. Ah. I already miss her pretty bad. Yeah. How, how long have you been missing her right I, now? I've been missing her for a couple of weeks now. She's uh, she's in Nova Scotia in a little town called uh, Kentworth, I think. Oh, it's near Wolfville, uh, which is actually with a dog sitter. With a dog sitter, a very okay. nice lady named Marie. But Ember, if you're listening, I love you, buddy. oh, how sweet! I should have brought the romantic music. <laughs> Wait a second. But uh, anyway, you're you're going both do solo work, and then there's Devin, who's also playing solo work. All three together. Yep. Yeah, it's it's sort of uh, our kitchen um, our kitchen jam format that we developed over in Victoria where uh, at our place, like we were living with our roommate Jamie, who's also a great songwriter, mm-hmm. and we we'd host these um, kitchen jams like once a week if we could. And uh, I met Marina at the cafe, and then Devin was a friend of mine, and we all started jamming with a bunch more people, and eventually, like all these different musicians came in, and we uh, it was really awesome to pass the guitar. Like I play a song, you back me up, you play a song, you back you up. Yeah. And uh, it was re- those were really magical, and we just wanted to bring the magic uh, over to Europe. Wow. Yeah, we just just enjoyed part of the magic, I guess. Yeah, How many really songs beautiful. you have been uh, rehearsing uh, since yesterday, right? Yeah, we've been re- rehearsing since yesterday. I think we <laughs> have maybe about an hour's worth of material so far. But yeah. uh, oh. I mean, I have at least two hours worth of my own songs personally, and I'm sure Steve Steven Yeah, both like, of, both you are going to release think, an album. I, think Steven was busking yeah. for like 8 hours in Belgium, so he has like 8 hours worth of material. Oh. Yeah. I'll, I'll be releasing a new album in March hopefully. And uh, I'm, I'm giving out free download codes to everyone who gives me their email address or, or just checks me out nice. likes me on Facebook or on my website, which nice. is oh, whatever you do to you. Buy if if one buys you a pizza. Yeah, you can buy me a pizza too, but like you know, <laughs> uh, yeah. Pay, pay what you can. Pay what you can. Nice. Like with my first album, I did this thing that people could download it for free if they uh, if they gave money to the bums in the street, you know. Ah. Because like I've been traveling and hitching so much and hanging out with you know homeless and um, you're sort of homeless, and uh, <laughs> you're going from farm to farm to farm, right? Yeah, we are. Yeah, well, yeah. well, sort of. We're couch surfing and a lot of couch and surfing. squats and stuff. People are people are, are being really generous and just letting us live in their houses for a few days here and there. So it's really lucky. It's the way you do it here too. Yeah, I yeah. mean, yeah, yeah. This wonderful man named William has been uh, he's been having us. In, what's that little town called? Um, Midwood. In Midwood. Aww. Ah. Yeah, and he's just been so generous oh, and kind to have us hooligans just hanging out <laughs> there. he stocked his beer. Oh, he yeah. stocked his fridge with beer and he let like, us drink it. threatened us to drink beer, so you know, and we're oh not my. huge beer drinkers, but you know, it's been it's been nice to have someone just say, "Hey, drink my beer." <laughs> hey, come on. <laughs> yeah, it's pretty sweet. Anyway, you're going to release your solo albums in January, both of you? Actually, no. I just released an album. Oh, yeah, you, I just you re- released an EP, right? Golden Chair, um, whatever. Um, yeah, well, it's yeah, uh, Golden Love Seat. Oh, I yeah, released really. it in November, and uh, it has seven songs on it, and uh, you can find it uh, through my website, which is aboutmetoyou.com. So if you um, want to listen to more of your voice, then yeah, totally. That's the thing to do. And through me, you can reach the other guys, but you can find all three of us at thenewoldmelody.com. Exactly. Yeah. Oh, thank and our you. tour schedule. Yeah, and our tour yeah. schedule. Come check out the come, show. Come say hi to us. Tell us that you've been listening. Yeah. yeah. Really, really nice. You know, to we'll Radio 501. okay. <laughs> Thank you very much. to You. We will. Yeah. <laughs> Maybe we'll take you home. You know? yeah. Maybe you'll take us home. Yeah, there's beer in the fridge. <laughs> <laughs> anyway, thank you very much for coming over and um, oh, hang around and taste some hotspot or something like that. Totally. Oh, like my hotspot. A hotspot. Thanks for the hotspot. <laughs> Thanks for picking us up off the street. Yeah, yeah, yeah. To the hotspot. It's a good thing. Thank you very much. and I'm now going looking for some music, but. Uh, uh, where's the music? Thank you. Uh, uh yeah, natuurlijk muziek op radio. Eh, dat is natuurlijk een concept dat vaker wordt, eh, wordt uitgevoerd. En hoe laat is het inmiddels? Oh, het is alweer zo laat. En terwijl wij nadenken over wat er gebeuren gaat. Ehm, oh ja, nee. Ach, waarom ook niet? Why ook not? Hier is... Eh, oh, alles valt over mij heen. Oh, die had ik alweer... Ik had, jeetje man, wat, wat, een, wat een gezelligheid hier. kant 1. Ja, oké, okay, eh, dit. Oh. Ja, dit lijkt me wat. Simone, ik weet niet waarom. Oh, wacht, ik had die zo anders in Simone. Ah joh, dat zag je afgelopen vrijdag nog bij De Wereld hoor. Even kijken. Eh, natuurlijk gaan we een liedje draaien over Marina. Want Marina, ja, Marina verdient natuurlijk een liedje. Even kijken, en daarom draaien we dit. Natuurlijk uitgevoerd door niemand minder dan Willy. Eh, onze, onze eigen Willy. Want wie wil Willy niet? Willy wil niet. Eh, ja. Hartstikke idee. Gezellig. Hè? Uh, rosa. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare, oh mia bella ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amor. Cosa farò per conquistar suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diedi un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposare. Oh mia bella morra, no, non mi lasciare, non mi devi dell'amore, no non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no no no no no. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina. lasciare, non mi devi rovinare, oh no no no no no, oh mia bella mora, no non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no no no no no, oh no no no no no, oh no no no no no, no no no no. Natuurlijk hier op Radio 501 Sunday, uh, wat? Helemaal mag Sunday Monday. Helemaal nog niet. Dit is natuurlijk. Eh, wat is het eigenlijk? Ja, muziek. Om eh, van te genieten. Ik ben alleen de tekst kwijt, dus ik moet dat improviseren. Oh, wacht. Sunday, Monday. 501. Sunday on oh, Monday, oh hanana, stenen. Wat, eh, ik ben de hele tekst kwijt. Oh, maar Schrander. maar Schrander, die staat weer klaar achter de desk. Het gaat allemaal oké en best relaxed. Zoek de platen en cd's. Alle platen en cd's zijn verspreid over de tafel en het mengpaneel. Ach, waar ligt die halte? Eh, weet ik veel. Het rijmt wel trouwens. Het weekend is alweer bijna klaar. Gelukkig is Mark Schander bijna daar. Sunday or Monday. Op 501. Het luisterend publiek die klaagt nu steen en been. Wanneer gaat die verrekte halve zool nu heen? Want hij zingt steeds door dit mooie liedje heen. Oh, wat is hier nu aan de hand? Waar liggen de lyrics in dit pand? Sander, oh, Monday. Op 501. Waar gaat dit nu met dit liedje eigenlijk heen? De reclame die volgt na dit ene lied ben nog aan het zoeken, zoals menigeen wel ziet. Naar kanten wijzen op de radio. Wat is het nou voor kansloze uitvoering van dit? Eh, krijg je als je die... Waar is, waar is, waar is eigenlijk... Waar zijn mijn teksten gebleven? Nou ja, gelukkig eh, hadden we wel kwaliteitsmuziek van... Eh, van de nieuwe Old Melody gaan we gewoon, gewoon 2 december, nee 3 december, 4 december een van die dagen ga je naar de Nieuwe Anita in Amsterdam op de Frederik Hendrikstraat.